overgestapt naar het kabinet. Sinds vandaag is Roosentaal minister van Buitenlandse Zaken. Hermans is al lid van de Eerste Kamer. Hij is ook voorzitter van MKB Nederland. Eerder was hij onder meer minister van Onderwijs, Tweede Kamerlid, burgemeester en commissaris van de Koningin.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 Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene. Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all Stone Sour staat 10 november in de 013 in Tilburg. Er wordt ook wel een gave show hoor. Daar gaan ze het nieuwe album Audio Secrecy spelen. Die heb ik helaas niet bij, maar de volgende keer neem ik hem voor zeker voor je mee. You have radio. Met nu Pearl Jam Amongst the Way van het album Backspacer. You to be house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the Jam. Oh? Amongst the Waves van het laatste album Backspace. Ze hebben nu een pauze voor een hele lange, lange tijd. Want ze hebben er niet meer zoveel zin in, in het optreden en dergelijke. Daardoor is Eddie verder nu solo gegaan. En eh, dat, eh, dat werkt. Eh, nieuw, net een nieuw singeltje uitgebracht onder de naam gewoon Eddie Vedder. En dat singeltje, dat doet het goed. Bijvoorbeeld in de Kink, of kijk, wat, Kink 40. Dat is best wel een lijst zeg maar, in Nederland van de nieuwe goede muziek. Daar staat hij toch wel op eh, een eh, plaatje dat je denkt 24. Dat is toch wel mooi. Ah. Met Better Days. Dat is ook wel leuk om te horen dat hij uh, eh, solo gegaan. Maar ja, aan de andere kant, ik denk als ik zo lang met mensen opgescheept zit in dezelfde samenstelling, zou ik ongeveer hetzelfde bedenken. Want de heren van Pearl Jam, die zijn al sinds 1991 zo'n beetje bezig. Het eerste album was toen Alive, heette dat? Nou? Ten. ten. Oh ja, Ten. De eerste single was Alive. Eh, maar inderdaad, het album heet Ten. En als je dat dan al even bedenkt, 91, dan is het niet 18, maar is het 19 jaar. Dus bijna 20 jaar met elkaar bezig zijn. Dat is denk ik toch wel een beetje te veel gevraagd dat je dan op een gegeven moment zegt van nou, nu wordt het eens even tijd dat ik ook eens even zelf eh, aan mijn stutten ga trekken. Maar goed. Ja, maar dat is zeker zo. Eh, maar ze zijn eh, met goede gronden uit elkaar gegaan. dus het is zeker, zeker weten dat Pearl Jam ooit nog weer eens bij elkaar ah, komt. En een heerlijk albumtje gaat maken. Wat ze bijvoorbeeld wel, wat ze dus eigenlijk dezelfde constructie als System of a Down doet. Ja. Die is ook nog een. ja, ja, nou die is al 2006 uit Ik hoorde vanmiddag een verhaal, dat was wel leuk. Eh, dat ging dan over, ja, scheef vergelijkingsmateriaal, over Simply Red. Die Mick Hucknall, die, eh, die, die, was het een beetje zat om al die eigen nummers van hem eh, te spelen. En nu wil hij Mick Hugnell zijn. Totdat hij op een gegeven moment ook die liedjes gaat zingen. En dat ook weer zat is. En dat hij dan op een gegeven moment weer bedenkt, nou, die Simply Red nummers, die waren zo slecht nog niet. Misschien zou het zo ook wel zo met Eddie verder kunnen gaan en Pearl Jam. Ja, misschien wel. Misschien, misschien Jij wel. veel, hè? Inzichten inzichten. Hmm. Ja. <laughs> het zou zomaar kunnen dat ze over een jaar of eh, tig gewoon een reunietje bij elkaar doen. Net zoals bijvoorbeeld Rage Against the Machine dat eh, gedaan heeft. Misschien eh, dat die Alice in Chains. Alice in Chains. Oh, ah, Soundgarden. Limp Bizkit. Limp Bizkit. Ja. genoeg bands. Genoeg bands die toch weer op een gegeven moment hebben besloten... Nou, we gaan het nog eens een keer En nou, for some completely different. Er komt weer een kwaliteitsfilmpje in de bioscoop, jongen. Oh. New Kids on the Block. Auw! Oh. oh. Gaat verder, gaat verder. Nou. Maar ze hebben één stuk in hun trailer. En eh, dat is zo briljant. Het is echt briljant. Echt, echt waar. Komt-ie. Geluid. Yo, die banaan komt naar maaskantje. <laughs> God, het doet mij denken aan Walter Kroes die een beetje de boel stond op de hemelen tijdens uh, de zondagrace van de, de Dutch GT4. Volgens mij heb je niet helemaal meegemaakt. Nee, nee. Volgens mij hoorde je Kassiek en dan begon je al te lachen. Ja, ah, dat bedoel ik wel goed, dat maakt niet uit. Nee, maakt wel uit, want je hebt de clue gemist. Oh, ik heb de clue dus, gemist? Ehm, Jaap, kop dicht en luisteren. New Kids Turbo. Wat is het? Jodie ben nou ook de maaskantje. Ik ben het helemaal met die gasten eens. <laughs> Mooi, hè? <laughs> ja, wacht even. Daar heb ik van gehoord. Die Maaskantjes. Ja, ik, ik zag al iets ergens voorbij komen van de week. Ook zo'n uh, zoiets. En <laughs> wat daar allemaal gebeurde voor allerlei eh, ongein. Het was niet te geloven. Maar eh, om even over Jody Bernal en Walter Cruz. Die jongens die Wolde Kroes bijvoorbeeld, zondag. hebt bent ze getuige van dat hij daar ook eh, stond. Eh, ja, voor niks. Voor niks. Maar eh, ik, ik heb nog nooit zo snel een aantal autocoureurs een baklava op zien doen en een helm op zien doen en wegrijden. Want dat Wolde Kroes... Nou, is niks, hè? Is niks. Nee, ze hebben, hij heeft één hitje gemaakt. iets anders gaan draaien? Inderdaad, we gaan iets anders draaien. Ook solo gegaande zanger van Block Party. Maar dit is met Block Party, hoor. Hunting for Witches van het album A Weekend in the City begint zo gaaf. Dit is zo'n vet nummer. Jaap, dit is echt goede klassieke shit. indie pop. Goeie shit. Is gewoon goeie shit, jongen. Jezus. hier komt hij dan, Block hier bij Alternative FM op donderdag 14 oktober. not the time for liberal folk. So I go hunting for witches. I go hunting for witches. Heads are going to roll. I go hunting for nineties. Optimistic as a team, Now it's terror. Airplanes crash into town. The day now says the enemy's a. mine us taking our women and taking our jobs. a reasonable fool is being driven by the non-stop bang, bang, bang the ground. So I go hunting for witches. I go hunting for witches. Cause I'm going to roll. Vandaag is kabinet, Wildersbruin eh, kabinet Wilders-Bruin 1 slash Rutte geïnstalleerd. En er is maar, eh, nee, eh, hoeft niet. Er is maar één plaatje die hier perfect op slaat. De hardheid, angst, onze jongens. Hier bij Alternative FM. Dit plaatje spreekt op zich helemaal wat dit doet. Hier komt hij, de hardheid, ja! hardheid hier op je radio. Angst. Het is weer een gezellig nummer. En dames en heren, die reactie hierop wil geven, want hij zat net... In, <laughs> handje omhoog. <laughs> meester, meester, ik wil graag iets zeggen, iets zeggen. Dames en heren, mag ik jullie aan voor? Jaap Koper. Ja! Ook dit is natuurlijk weer helemaal in mijn straatje. Hé? Ja. <laughs> Ja, dit is zo flauw met die, uh, met die eh, Bakker eh, imitatie die we hier moeten gaan draaien. Maar goed, als ik er eventjes over nadenk. Ik heb de tekst inderdaad op jouw aanraden even gevolgd. Het klopt. Het klopt. En waarom? Het klopt, dat ga ik je nu ook vertellen. Anderhalf miljoen mensen die dus op de blonde tornado hebben lopen stemmen... die zijn naar mijn idee gewoon niet goed snik. Dat zeg ik. Ik vind ze namelijk niet goed snik. En waarom? Omdat de hardheid dat... Nou, vandaag zo mooi vertolkt. Angst is een slechte raadgever. Dus eh, voor mij geldt er al eigenlijk maar één ding. Als je dan toch op een gegeven moment denkt dat het eh, deze kant op moet. Nou, ga dan maar eens eh, luisteren naar zo'n singeltje of zo'n nummer als De Hardheid heeft. de eerste beste de protestsong Sint-Jaren die weer heel erg goed is pardon? Want, Ga door met je oh, verhaal. Gaan eh, goed, maar ik, ik, ik zit er alleen eh, zoiets van... Eh, nou, ik ben het er ook helemaal mee eens. wat jij allemaal bij de introductie van de hardheid zei. Het is Bruin 1 met onderleiding van... in dit geval niet uh, maar gewoon die blonde witte tornade die denkt dat hij een een rol moet aanmeten waarvan ik toch mijn twijfels heb eerlijk gezegd. <laughs> Ah gooien we er nog even een fijne protestzong er even fijn tegenaan. Too Far Gone van de Chef Special. it's like that. In real life, you can't expect a mic check. Every time you might get a feeling that you like that. Gotta risk a sidestep, get to where your flight ends. It's high, cat. Smile, relax. Been checking out my downside for quite a while now. Shaking hands with my shadow side, that's alright. Gotta see every little bit of me. Feeling the ability of willily spitting it till infinity. Shit, take a ups, big ass downs. Gotta keep your head cool just to figure it out. Take a step to the left. If that shit don't work out, back to the right. Might work out fine. Might wipe away that frown for just a little while. Might write a song somehow. You can sing it now. I need you to help me out. I'm too far gone. I'm too far out. Said I'm too far gone. small as I'm looking around. Inspiration, a love and hate relationship. And I'm afraid shit always will remain like this. I can't change the rules, so yeah, I pay my dues. Trying to stay ahead up in that race of fools. Every game you choose, you can gain and lose. But you can't understand if you can't stay true to that what makes you move, takes you to that place of your breakthrough, so make that move. But take a sec to check if it's in the right direction. Take it back, shame all the action. Don't fall for fake medicine, stay practicing. I ain't gonna make a parade, the stage vanishing. Up in that show, Chef breaks a leg again, no one on the first row aiming to be catching him. I need God to help me out. I'm too far gone, too far out. Said I'm too far I'm getting tall as I'm looking around. I lose it all as I'm looking around. No way, I get it all as I'm looking around. And you getting small as I'm looking around. Cause yo, I'm way small as I'm looking around. Yeah. Zo, de Chef Special stonden vandaag in de, de Wereld Door. Ja. Ze zijn goed bezig. Wist je dat ze nu ongeveer, nou, elf maanden geleden hier in de studio stonden? ja! Ik weet het toch zelfs gisteren. Ja. Even een bekertje erin. Ik weet het toch zelfs vroeger. Vroeger, toen stonden ze bij ons in ons kleine studiootje. Vroeger, heel vroeger. Ik vind het wel leuk dat 3FM techniek is. Daar kan je wel wat van leren. Want vroeger, elf maanden geleden, toen waren ze hier in de studio hier op de grond. Zal ik nog Toen de even... nog op het strand lagen, Jaap. Toen was jij nog bij vier. <laughs> dus Goed. eigenlijk de eerste keer weer dat zo. Dat eindelijk Jaap modern klinkt en wij van vroeger. <laughs> Ik... In plaats van Jaap van vroeger en wij modern. Ik vond, ik vond dat je al grijs klonk. Nou, je, <laughs> dat is ooit er, eh, trouwens door een van de eh, mensen van die krullenbollen, die vrolijke krullenbollen in eh, begin eh, van, de, eh, van deze eeuw gezegd. Uh, toen, de, de Graaf is, nog ja, Tom de Graaf zei het al eens een keer bij de installatie van het kabinet waar de LPF aan meedeed. Grijs 1. Nou. Nee, dat was, vorige, een aardige, dat was aardige benaming. was het vorige kabinet. Nee, vorig, het eerste kabinet Balkenende. Ja, dat was Grijs 1? Dat was Grijs 1. Ja, nee, nee Grijs 1 was... Bedoel, uh, grijs... Ja, grijs 1 was toen ChristenUnie erin kwam. Want dat is een grijze ah, partij. dat is een grijze muizenpartij. Daar ben ik ook met jees. Wat gaan we nu doen? Gaan we weer uh, protesten? Laatste protest van ah, de drie. Nieuws, lijkt mij dit. Toch? Jee. Ja, tuurlijk. dit is de lekkerste melodie. Komt-ie. Hey! Lekker hè? De Black Keys. Everlasting Life van de Alma Brothers. Dit is hun single op dit moment. En dat klinkt die lekker, dames en heren. <laughs> Ik zeg Black Keys, ik zeg Lowlands. En, eh, ja. ja, Volgens, mij, volgens mij wel. Ik moet, eh, ze stonden in ieder geval wel op Werchter. Ah, ze, ze stonden ook volgens mij op Lowlands. Eh, en daar heb ik zeker ook van genoten van hun optreden al daar. En dat, waren, ja, dat, was, dat was gewoon een, een hoogtepunt eh, in eh, de reportage die, eh, die ik tot mij zag komen. Gedacht op een vrijdag op zaterdag. Of zaterdag op zondag. Dat, daar wil ik even vanaf zijn. Maar ik uh, bleef ernaar kijken naar Lowlands 2010. En jij was er zelfs nog live bij. Nou, ik heb eh, live eh, verslag gedaan eh, voor, voor mezelf. Ja. Nee, stonden er niet. stonden ze er niet? Ik, ik, ik meen het toch no nogthans te weten dat ze er wel waren. Nou ja, dan ben ik toch in de war met iets anders, denk ik. Vreemd, vreemd. Ja, nee, nee, sorry, ze staan er echt niet. Ik heb het even voor je opgezocht, maar helaas, ze stonden niet op Lowlands dit jaar. Dus je hebt ze ergens anders gezien. Dan heb ik ze ergens anders gezien. Mhm. Nou, ze gaan de Heineken Musical gaan ze, denk ik, nou niet, niet uitverkopen. Dat, dat kan bijna niet. Wel. Wat vind jij ervan? Wat ik denk er even over na. Ik, ik, wat, ik ervan, eh, ja? wat ik ervan denk, zo'n groep eh, moet in staat zijn om in ieder geval drie kwart van eh, deze zaal te kunnen vullen. Ja, dat, dat de bovenlaag dicht is ja, of zo. Precies, Ja. Dat lijkt mij wel. Ja, dus ik zet even snel, want ik had het net voor me staan. Dat is heel slecht van, natuurlijk van mij. Uh-huh. Ehm, ik had het net voor me staan en de, ze spelen de Heineken Musical in... Ja? Amsterdam. 18 maart. 18 maart. Heineken Musical. En, um, is begonnen. Voorverkopen start, start eh, eh, starten 9 oktober. Dus eh, je kan er naartoe. Ja. Naar de Black Keys in 18 maart in de Heineken Musical. Oftewel de Bijlmer Bierschuur. Ja, en bovendien hebben wij nu dit aangeraden. Dus dan wordt het zeker dat je gewoon daar naartoe moet gaan. Want als je dit al goed vindt, dan moet het hele concert gewoon, uh, is puik wezen natuurlijk. Het is, gewoon uitverkopen. natuurlijk. nu even rustig. Met oh. Matus Jouw, King Without a Crown. Dit is ook live, hè? Live het Stubs van dat album. Is goed hoor. Stond een paar jaar geleden op Lowlands in de alfa. Each and every day I pray to get to know you. Please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the other. but he says sometimes the world is dark and I just can't see. With the demons ran all around to bring me down to negative or deep, but I believe. Yes, I believe. I see that I believe. Understand I'm on two feet, won't be brought down on one knee. I fight with all my might and get these demons to flee. Hashem's rains fire. And I believe. Hashem's rays, fire blaze, burn bright And I believe. Out of darkness comes light, twilight, unto the heights, crown heights you're burning up. All through the twilight, so thank you to my God, and I finally got it right. Now I fight with all of my heart and all of my soul and all of my might. Said, what's this feeling? My love will river hole in the ceiling. Giving myself to you now from the essence of my being, and I sing to my God. Songs of love and healing, I want Mashiach now. Time it starts revealing. What's this feeling? My love will river hole in the ceiling. Giving myself to you. she now. Yeah. Stripping away the layers and reveal your soul. You gotta give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself and them don't even know. Wanna to live the fast life, but your brain moves slow. If you're trying to stay high, you're bound to stay low. You want God, but you couldn't inflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy and I'll throw you a rope fell from God. You say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground like a king without his crown. You keep falling down, and I really want to live, but can't get rid of your frown. You're trying to reach unto the heights and round down, bound on the ground. Giving up your pride, then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light, and all I find to the one light, sunlight in a ray. myself to you now from the essence of my being, and I sing to my God. Songs of love and healing, I want my shiak now. Climate starts revealing what's this feeling, my love will rip the skylight in the ceiling. Give myself to you from the essence of my being, and I Circle, you know, no, jou live. Het is toch wel lekkere reggae dit hoor. Jemig, wat kan ik hiervan genieten. En nou hoor je wat? Oh, krach! En so I do a little dance. one way Nou... Zo, dat was kracht. Zo, nou, dat was de eerste failure. Wacht even, ik, ken een, ik weet een hele mooie woordgrap. Nee, ik weet een hele mooie woordgrap. Oh? Dat is kracht, maar, nee, maar kort, maar krachtig. <laughs> <laughs> Ah. Hij is leuk. Uh, nou ja. Doen we gewoon wat anders, toch? Ja. We gaan gewoon meteen alles oploffen. We gaan lekker beuken. Triggerfinger. Short Term Memory Love van Watch Grabs 15 november, nieuwe album. Wij hebben er zin in. En 22 december in het Paradiso in Amsterdam staan deze te gekke Belgen. Ga ze checken. Triggerfinger hier op je radio Alternative FM. Zit je nog steeds Alternative FM? Inderdaad, maar ik vind het eh, partij goed, die uh, Belgen. Hiervan weet ik zeker dat ze op Lowlands hebben gestaan. En <laughs> dat, heb je en dat, zeker En dat eh, was met Mel Sue of zo? Cele Sue gingen ze Mercy doen van, van, van, Duffy. Ja, precies. dat was, was trouwens een gave uitvinding. Cele Sue inderdaad. Ik haal altijd namen door elkaar. Maar die, ze vielen mij in positief opzicht op Triggerfinger. En ook het optreden wat ze deden in een van de grote tenten op het uh, eh, terrein zelfs. Alpha, inderdaad. Triggerfinger, 15 november is een nieuwe album daar. Ehm, eh, is all about dancing of iets in die trant. Mhm. Dat gaat weer knallen. Ze hebben al afgesproken dat ze keihard op de Stoner Tour doorgaan. En dat is natuurlijk altijd fijn met zo'n band als Triggerfinger. Nou een oude klassieker. Zo eventjes een oude klassieker van Al Yankovic erboven gehaald. <laughs> Ik vind het geweldig. Die man heeft in het eh, verleden al zulk zoveel dingen gepersifleerd. Van Edith, van Michael Jackson tot, tot dit en toe. Tot Queen, tot Green Day, ja. tot Backstreet <laughs> Boys. ja. Maar dit vind ik ook wel weer briljant hoe hij dit eh, voor elkaar heeft eh, gekregen. Van, vooral de tekst na, hij weet gewoon niet waar, waar bijvoorbeeld Kurt Cobain het over had. Nou, dat dat kwam wel heel erg dadelijk eh, eruit. Maar over 8 december staat hij in Paradiso in Amsterdam. Wie? Weertel Jankovic? Weertel Jankovic. Het is niet te geloven. Ik denk, eh, als je een avond gewoon eh, lol wil hebben, dan moet je dat zeker gaan doen. Ehm, even over Nirvana gesproken. Wist je dat trouwens onze dame die hier twee keer geweest is, één nummer ooit gecoverd heeft van eh, Ja, weet ik. Hartje, in, eh, hartje, nee, eh, in Bloem. In Bloem, ja. Nou, dat is trouwens een hele mooie uitvoering van Fabiana Dammers. Mag, ik er gewoon wel bij zeggen. maar goed, we, hebben nog keuzes. we hebben vijf minuten nog. En, we Lunchbox hebben nog... 2 of 1. Ja, dat is een ander, programma. <laughs> Dus we praten weer lekker door elkaar. Praat jij even ook door mij heen? Nee, gaan we gewoon even door elkaar heen praten. <laughs> Nou, we gaan gewoon lekker muziek draaien. We gaan even lekker rocken. Twee keiharde rocknummers. En dat wordt dan het einde van deze uitzending. Zie jullie, eh, jullie, hoor jullie, luisteren jullie ook mee volgende week? dat ze uit elkaar zijn en dat ze niet meer bestaan. Maar goed, dat maakt op zich niet zoveel uit. Hier was eh, Gangster. You know, her life was saved by rock and roll.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 Die voetbalwedstrijd werd dinsdag in Genua al na zes minuten gestaakt. Servische relschoppers bestookten het veld en Italiaanse supporters met vuurwerk. Voor de wedstrijd hadden Servische fans hun eigen keeper aangevallen. Die was tot ongenoegen van sommigen overgestapt van de Rode Ster Belgrado naar aartsrivaal Partizan. Italië arresteerde 17 verdachten, onder wie de leider van de ruilschoppers. Die verschijnt morgen voor de rechter in Italië. De Servische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de nu opgepakte 19 hooligans bij terugkeer in Servië meteen zijn aangehouden. De Nederlandse chirurgen hebben zelf normen ontwikkeld waaraan goede borstkankerverzorg moet voldoen. Deze normen verschillen sterk van de normen die worden gehanteerd door zorgverzekeraar CZ. De verzekeraar vergoedt vanaf 2011 in vier ziekenhuizen geen behandelingen meer. CZ kijkt daarbij vooral naar het aantal borstkankeroperaties dat wordt uitgevoerd. Dat zouden er minstens 150 moeten zijn, maar per jaar. Maar volgens de chirurgen is goede borstkankerzorg ook al mogelijk bij 50 operaties per jaar. De chirurgen vinden verder dat ook naar de resultaten moet worden gekeken. Er komt daarom een landelijk registratiesysteem waardoor de prestaties van ziekenhuizen beter met elkaar kunnen worden vergeleken. Verwacht wordt dat de normen van de chirurgen worden overgenomen door de inspectie voor de gezondheidszorg. Postbedrijf TNT is bereid om minder postbodes te ontslaan bij de komende reorganisatie. Het heeft het bedrijf vandaag tijdens overleg met de vakbonden gezegd. Bij TNT Post verdwijnen zo'n 11.000 voltijdbanen. Maximaal 4500 postbodes worden gedwongen ontslagen.